Visser met het NOS-journaal. Alle bewoners van het afgebrande zorgzeten de hand. Twee liggen nog wel in het ziekenhuis vanwege brandwonden aan hun luchtwegen. Vorige week woedde een grote brand in het Nieuwe Geinse zorgcentrum De Geinse Hof. Alle 138 oudere bewoners moesten worden geëvacueerd en 9 mensen raakten zwaar gewond. Hele zomer logeerden de bewoners in andere verpleeghuizen in Amersfoort en Utrecht. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De 32-jarige man uit de Noordoostpolder, bij wie een vermist zakbegaafd meisje is gevonden, wordt verdacht van misbruik van het 17-jarige meisje. Dat heeft het OM laten weten. Het meisje uit Harningsveld-Giezendam verdween afgelopen donderdag en door middel van een Amber Alert werd alarm geslagen. Uiteindelijk werd het meisje door eigen speurwerk van de politie gevonden bij de man in de Noordoostpolder. Voorzitter Karel van der Toren van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam heeft zijn functie per direct neergelegd. Aanleiding is het verschil van inzicht tussen de raad en toezicht en Van Doorn over een fusie met de Vrije Universiteit. De universiteit wil niet inhoudelijk ingaan op het conflict. De studentenvakbond ASVA zegt dat Van Doorn zo snel mogelijk samen wil gaan met de VU en de raad van toezicht niet. In het zuiden van Afghanistan wordt een Britse militair van de NAVO vermist. Onder omstandigheden van zijn vermisting is niets bekend. NAVO zegt alleen dat er een grote zoektocht is gestart. Woordvoerder van de Taliban heeft tegen het persbureau Reuters gezegd dat de militair gisteren in de provincie Helmand gevangen is genomen en later is geëxecuteerd. Het onafhankelijke bron is dat niet bevestigd. Het gebeurt maar zelden dat militairen van de internationale vredesmacht in Afghanistan verdwijnen. Voor zover bekend wordt alleen een 25-jarige Amerikaanse sergeant gevangen gehouden. Het weer bewolkt, maar in het westen en zuiden breekt de zon door bij een graad of 20. Morgen hele land zonnig en dan een graad of 23. Dit was het Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A9 Diemen Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer 7 kilometer. Er ligt een betonnen plaat op de weg.